Jeroen van Kam met het Journaal. GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer kent dat ze hebben gelogen over wanneer ze een relatie kregen. Vorige week donderdag meldden beide aan de partij dat ze sinds ongeveer een jaar een relatie hadden. Maar dinsdagmiddag kreeg het partijbestuur een signaal dat ze eind 2016 al wat hadden. Dus ook rond de verkiezingen van maart vorig jaar. Meijer en gashof hebben erop toegegeven dat ze niet de volledige waarheid op tafel hebben gelegd, schrijft GroenLinks in een verklaring. En dat leidde tot een vertrouwensbreuk. In Guatemala is de vulkaan Fuego opnieuw uitgebarsten. Intussen is het dodental als gevolg van de uitbarsting van zondag opgelopen tot 72. Toen werd het dorp bedolven onder as, vulkanisch gesteente en modder. Vanwege de verrassende timing en snelheid van de lava konden veel mensen niet op tijd wegkomen. vulkaan speelde as uit tot 10 kilometer hoogte. Autoriteiten hebben vanwege de nieuwe uitbarsting opgeroepen tot meer evacuaties. Duizenden mensen in de omgeving zijn al gevlucht. Premier Rutte gaat op 2 juli waarschijnlijk op bezoek bij de Amerikaanse president Trump. Dat melden de kranten NRC Next en de Telegraaf. De Rijksvoorlichtingsdienst wil het bezoek op die datum niet bevestigen. We, zien, we zijn op zoek naar een afspraak, zegt een woordvoerder. Over het programma is nog niets bekend, maar de economie en het bedrijfsleven zijn onderwerpen die zeker aan bod zullen komen. Het is aan de rechter en niet aan de politiek om te beoordelen of Rusland aansprakelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. Dat zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak in Talkshow Jinek als reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren. De Raad vertegenwoordigt de rechterlijke macht. Een motie waarin de betrokkenheid van Rusland onomstotelijk vaststaat werd aangenomen door de hele Kamer met uitzondering van de PVV en Forum voor Democratie. Die partijen maken bezwaar tegen de term onomstotelijk omdat het onderzoek nog niet is afgerond.